Ook op het hoofdkantoor van de DSB-bank in Wochnum zijn kunstwerken meegenomen. De werken horen bij de collectie Scheringa, waarvan het grootste deel in zijn eigen museum was ondergebracht. Eerder liet de bank het museum al leeghalen. Volgens de bank is de waarde groter nu de collectie bijna compleet is. Scheringa gebruikte dus zijn collectie als onderpand voor een hypotheek van tientallen miljoenen euro's. De gemeentelijke heffingen gaan volgend jaar met gemiddeld 2% omhoog, blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. De rioolheffing springt eruit met een gemiddelde stijging van 6%. De onroerend zaakbelasting OZB stijgt met gemiddeld 2%. Volgens de vereniging Eigen Huis valt deze stijging mee. Maar de vereniging is bang dat de gemeenten zich inhouden vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen. En dat de OZB in 2011 flink omhoog gaat. Door de economische crisis krijgen de gemeenten minder geld uit Den Haag. En dat moeten ze compenseren, zegt Eigen Huis. De huisartsen blijven zich verzetten tegen het elektronisch patiëntendossier dat minister Klink landelijk wil invoeren. Ze zien meer in uitbreiding van de bestaande regionale systemen. Volgens de grote huisartsenorganisaties is dat logisch omdat de zorg doorgaans ook regionaal is georganiseerd. De huisartsen zien daarnaast op tegen de kosten van een landelijk patiëntendossier. De kilometerheffing gaat alleen door als er genoeg draagvlak voor is. Minister Eurlings heeft dat gisteravond benadrukt in de Tweede Kamer. De VVD, SP en PVV zeggen dat er geen draagvlak is, maar een meerderheid in de Kamer steunt de minister. Eurlings herhaalde dat de meeste automobilisten dankzij de kilometerheffing geld zullen besparen. Bij de Comoren, een eilandengroep ten oosten van het Afrikaanse vasteland, zijn 21 migranten verdronken. Elf mensen konden worden gered. Hun boot brak in zwaar weer in twee stukken. De migranten probeerden het Franse eiland Mayotte te bereiken, dat zo'n 200 kilometer van de Comoren af ligt. Het weer. Vanochtend enkele buien bij een graad of 6.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 Het nummer is natuurlijk overbekend geworden door de uitvoering van zijn componist Paul Desmond met het kwartet van Dave Brubeck. Het is ook een typisch combo-nummer, maar ook grote orkesten hebben zich eraan vergrepen, zoals bijvoorbeeld Tito Puente. Maar dit was de altblazer Bud Schenk met een vol orkest die Take 5 met zijn maat uitvoerde. Ja, ik wilde in de tweede uur eh, de bronzen stemmen van eh, twee echte jazzcrooners laten horen. Twee baritons. De een is Johnny Hartman, een prachtige jazzzanger die geheel in de vergetelheid is geraakt en pas weer enige bekendheid kreeg toen filmacteur en regisseur Clint Eastwood zijn muziek gebruikte in de mooie film Bridges of Madison County met Meryl Streep in de hoofdrol. Johnny Hartman wordt hier op de piano begeleid door een man die eigenlijk altijd solist is. Namelijk El Garner. September in the Rain of misschien wel November in the Rain. tumbling down, remember. In September, in the rain, the sun went out just like a dog. In the rain. To every word of love I heard you whisper. raindrops seem September. That September. our love is here to stay. But oh, my dear, our love is here to stay. together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But for dat was die andere bronzen jazzvocalist. Die tien jaar geleden overleden Joe Williams. Hij maakte vooral faam bij de big band van Count Basie... die hier ook voor de ingetogen begeleiding zorgde... met onder andere Frank Wets op dwarsfluit. Our love is here to stay. Hans. Ja, we hadden het straks over uh, Stan Getz. Dat, het, eh, dat hij af en toe inviel met, eh, bij Chad Baker. Ja. Goed, ik heb natuurlijk... ja, ik vind hem een fantastische saxofonist heeft heel veel muziek gemaakt. En hij heeft ook met heel veel mensen eh, gespeeld. Zo ook met het trio van Oscar Peterson. Ik heb een stukje muziek uitgekocht. Eigenlijk een fantastisch stukje muziek. En het is nu opgehouden met regenen. Maar daarom wel Pennies from Heaven. Stan Cats. heerlijke muziek van eh, Stan eh, begeleid door het eh, trio van Oscar Peterson... waarin zaten natuurlijk Herb Ellis gitaar en Ray Brown op de bas. Natuurlijk niet de minste in het toepasselijke Pennies from Heaven. Ja, luisteraars, aangeschoven is Hilly Jansen. En uh, ze heeft ook muziek meegenomen. Hilly, welkom in het programma van Tom en van, van mij. Ja, helemaal gezellig joh. Wat brengt jou hier? ik had wat eh, afgesproken met Tom. En eh, ik denk ik ga wat brengen. Maar ik neem natuurlijk nog wat mee. En het is mijn favoriete muziek. Ehm, Nancy Wilson met Don't Go To Strangers. Een van mijn favoriete nummers. We gaan er meteen al luisteren. na Nelsie, eh, na Nelsie, Nancy. Nancy Wilson. Eh, terug naar Oscar Peterson. En nu met een gast die hij bij zich had, namelijk Herb Ellis. Ik heb een stuk muziek uitgekozen. Ooit geschreven door Wes Montgomery, de gitarist. Dus het kan niet missen. Neptune Blues. snelle Naptown Blues hier met... Uh, ooit geschreven door Wes Montgomery, maar hier gespeeld door Herb Ellis... en begeleid door Oscar Peterson Trio. Tom. Hans, eh, je weet, ik ben een, eh, een, liefhebber van de big band... maar ik ben daar niet de enige in, in Zandvoort. Ook de jazzpromotor Hans Rijmers. En we zijn alle twee enorm blij met de ontdekking van de big band... van de Amerikaanse luchtmacht, die Airman of Note. Ja. Een fantastische band, ooit opgericht om de herinnering levend te houden aan de luchtmachtmajor Glenn Miller, die eh, tijdens de Wereldoorlog nummer 2 is verongelukt. En ik vond een hele mooie opname van die Airman of Note, namelijk het nummer Caso Perido, gezongen door de zeer fraaie sergeant-majoor Page Rubble. cerraste la puerta. Fue tuya la culpa de este amor perdido. No sé por qué vuelves a un caso perdido. Yo, como dicen My Funny Valentine, gespeeld door het Modern Jazz Quartet met uiteraard Mil Jackson op de vibrafoon en een zeer nadrukkelijke piano van John Lewis. Ja, dan heb ik eh, nu heel wat anders op de draaitafel neergelegd, eh, Tom. Ja, houd het bij draaitafel. Ik houd, oh ja, ja, ja. ja, maar het <laughs> draait toch? Het draait toch? Niet. <laughs> Het tafelt niet. Ja, het tafelt niet, nee. Goed, een eh, paar weken geleden had Hans Rijmers, wat, wat zal hij blij geweest zijn met die big band weer. ik hoop het. Speciaal voor hem heb... ik heb nog niks van hem gehoord trouwens, maar goed. een paar weken geleden had Hans, die had in Jazz in de Krocht, had hij Greetje, Greetje Kouwveld op het repertoire staan. En op de rol staan. En ik moet zeggen, een volle zaal. Volle, volle krocht. En het was eigenlijk hartstikke goed dat deze toch een vrouw die ook al een iets ouder is als wij. Dus kun je nagaan. Je moet het niet verder vertellen, Hans. Nee. Maar ik vind haar veel beter dan Rita Reis. Ja, ik ook. Maar goed, ze zong de sterren van de hemel. Ik heb een cd eh, van haar eh, gevonden. En daarin speelt ze ook weer met een big band. Namelijk de Jigs Wickham with his Rias Big Band. En eh, ze ontmoeten ook nog Jerry van Rooyen, die ook nog een rol speelt op deze cd. Ik heb een, eh, eigenlijk een heel lang stuk waarin ze diverse eh, muziekstukjes zingt. Namelijk Manja de Carnaval, Aqua de BB en How High the Moon. Luistert u naar de Latin Melody van Reetje Kaalveld. is the darkest night. Ja, luisteraars. Uh, eh, Greetje Kouwveld met de Reels Big Band. Greetje, eh, een paar weken geleden gast in, eh, bij het trio Johan Clement. En daarbij bracht ze over een voortreffelijke middagmuziek mee. ja, Tom, we hebben nog maar een, klein kwartiertje te gaan. Oh, wacht, er komt een berichtje binnen. Ehm, ja, als u vanmiddag om een uur of vijf, half vijf, nog voortreffelijke jazz wil beluisteren... dan moet u naar Café Alex hier op het plein gaan. En daar is natuurlijk weer te gast Spoor 5. Dus vanaf half vijf bent u van harte welkom in eh, Alex. Met eh, zang en tenor van Adam Spoor. Zelf. Juist. Ja. Goed. Eh, Tom, wat heb jij nog op de tafel neergelegd? Ik ga eens even in de geschiedenis duiken, Hans. In 1926 componeerde Spencer Williams een song over de beroemde hoerenwijk in New Orleans. Namelijk in de Basin Street. En deze bluesachtige song werd twee jaar later al een gigantische hit door de uitvoering van Louis Armstrong. Vele uitvoeringen zijn er gevolgd en voor de grap heb ik er een aantal verzameld. En die ga ik in de loop van de tijd eh, af en toe een beetje draaien. En ik ga beginnen met een hele bijzondere Street Blues door Diane Kroll. come along with me to the Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. The call it Basin Street. Oh, Basin Street is the street where all the good friends and soulful people meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems I just don't don't much it really means. Ja, de klassiek liefhebbers onder ons eh, die zullen dit herkend hebben als Liebestroom van Frans Liszt. Een beetje gemoderniseerd en gespeeld door de saxofonist Ike Quebec. Hans, het is bijna 12 uur. Ja.